ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De ruzie tussen financiënminister Heijnen en zorgminister Agema is over. Twee zijn het eens geworden over nieuwe geldafspraken. Agema wilde de komende 10 jaar elk jaar 400 miljoen euro besteden... aan nieuwe technologieën in de zorg. Maar minister Heijnen wilde dat geld alleen geven... voor de jaren 2027 en 2028, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius. Dan volgt er een evaluatie. Als die evaluatie positief is en er is financiële ruimte, dan gaan ze via de normale eh, besluitvorming kijken hoe ze het voor de toekomst doen. Zorgminister Agema denkt dat er sowieso genoeg geld overblijft om voor langere tijd flink te investeren in de zorg. Eerder was ze nog erg pissig over hoe het allemaal ging. Ze dreigde zelfs op te stappen, maar ontkende dat later. Iran heeft een man geëxecuteerd die is veroordeeld voor spionage voor Israël. Volgens het Iraanse staatspersbureau werd de man al in 2019 opgepakt. Het is niet de eerste keer dat Iran iemand executeert die ervan wordt beschuldigd samen te werken met Israël. een raket van SpaceX is tijdens een onbemande testvlucht onbestuurbaar geworden en uit elkaar gevallen. Het vaartuig werd in het zuiden van Texas gelanceerd, maar een half uur na die lancering ging het dus mis. Het ging om een test met de Starship. Ook eerdere testvluchten daarmee mislukten. Daarbij explodeerde het ruimtevaartuig. Er veel tranen van blijdschap vanochtend in de haven van Den Helder. Na vijf maanden op zee is het marineschip de Tromp weer terug in Nederland. Dat lange wachten viel voor de achterblijvers niet mee, vertelt deze vrouw. Nou, eh, blij dat hij er weer is. Het duurde lang. We hadden elkaar eigenlijk eh, ontmoet eh, vlak voordat hij aan boord ging. Dus het was best eh, een zuur appel. Maar we hebben het doorstaan. Een mooie tijd gehad. Maar uh, het is ook weer blij om terug te zijn natuurlijk. Het is allemaal voorspoedig gegaan. We zijn ook blij hoor, dat we weer lekker thuis zijn. Dat we weer van het gezinnetje kunnen genieten. Hè? De tromp gaf leiding aan een groep NAVO-schepen in de Noord- en Oostzee. Die hielden daar extra scherp de boel in de gaten... na sabotage van stroom- en datakabels tussen Finland en Estland. Meerdere landen vermoeden dat Rusland achter die sabotage zit. Het weer nog een druilerige dag met van tijd tot tijd buien.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 Eh, ik, ik, kwam met een vrouwtje hier de studio binnen. Ik zeg, jij hebt een beetje leugenachtige ogen. Je lying eyes heb jij hoor. Is meteen ook weer weggegaan. Ik zit hier nou weer alleen in de studio. Blij hoor, geitje de Eagles. City girls just seem to find a smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening comfort an old friend feeling down. But he knows where she's going and she's leaving.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 En eh, Bradley, Bradley, Bradley, Bradley, Bradley, eh, ik vergeet het elke keer. Hè. Bradley zijn achternaam, eh, wat was nou Bradley's achternaam ook weer? Cooper natuurlijk, ja Bradley Cooper. Zo'n mooie film, echt een indrukwekkende film. En het geldt natuurlijk niet alleen voor de beelden van de film, maar ook de muziek.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 Aren't you tired trying to fill that? te veel gezegd, luisteraars. Fantastisch nummer. Het is echt een hele mooie film, hoor. Een hele ontroerende film ook. Is eigenlijk eh, Bradley uh, Cooper, die vindt dan... Eh, ontdekt dan eigenlijk Lady Gaga. en, maar, maar, dat is een hele beroemde zanger, die Bradley Cooper op dat moment. En Lady Gaga gelooft eigenlijk niet zo in haar eigen succes. Maar hij spoort er echt aan om toch vooral eh, te gaan proberen eh, om zelf te schrijven en eh, ja, muziek te gaan maken. En op een gegeven moment scoort zij meer succes als hij. En dan raakt, raakt hij aan de alcohol en de drugs en de narigheid. En dan ja, gaat hij eigenlijk ten onder. Dus een, een muzikaal hoogwaardige film, maar ook een hele droevige film op bepaalde momenten. Dat kan zomaar gebeuren. Ik raad u zeker aan de film als u de kans hebt. Eh, gewoon lekker te gaan bekijken. Want het is, eh, ik zeg het nogmaals, echt de moeite waard. Wishing en Hoping kennen wij natuurlijk van niemand minder dan onze eigen Dusty Springfield. Daar gaan we naar luisteren. was wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming. His kisses will stop. dat was een eh, Stoffige Springfield, oftewel Dusty Springfield met eh, Wishing and Hoping. Het is wel een wilde wereld en ik zie uh, aan mijn linkerkant nu zie ik mijn collega Hans Wassenaar.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 Hans bent met me is het, een, is een eh, wilde wereld? Nou, als je s'avonds naar het nieuws kijkt, moet ik eerlijk zeggen... dan is het een behoorlijke wilde wereld. Ja, hè? Ja. Eh, maar, en daar word ik altijd een beetje triest van als ik dat allemaal zie. Maar als ik dan woensdagmorgen de radio weer aanzet, om ja. 9 uur... En je ziet die oude duifjes dan. En ik luister naar je muziek, dan word ik er weer helemaal vrolijk Oh, nou, dat geldt ook voor jouw muziek. Want wat ga je straks allemaal... Nou, eh, kan je een tip van de sluier oplichten? Nee, ik heb geen sluier aan. Oh, je hebt wel? <laughs> Nee, die heb ik niet. Oh, dan ben je geen moslim. Nee, nee zeker niet. die hebben allemaal sluiers Ja, nee, dat heb ik niet. Dat heb jij niet. Nee, een boerka heb ik ook in de kast laten hangen. Dat boerka? Eh, eh, boer, of B of K, boer, dat maakt niet maakt allemaal niet ja. <laughs> Het blijft een boer. Het blijft een boer. Ja. Hey, eh, nou ja, eh, we gaan genieten van eh, een stukje cabaret weer. Want ja, Herman Vinkers. Ja. Leuk. Ja, leuk toch? Nou, luister. Ik stoei met jou de hele dag door. We kussen urenlang. Uitgeput geef jij mij een laatste zoen en zegt Ik moet er niet aan denken dat ik dat allemaal alleen had moeten doen In Schotland gelooft men in een dier dat niet bestaat. Het monster van Loch Ness. Maar doordat men zo graag wil dat het bestaat, bestaat het bijna werkelijk. Men heeft foto's, filmbeelden enzovoort. Dit principe besloot ik op mezelf toe te passen. Ik wilde dolgraag een vriendin. Ik wilde zo graag een vriendin dat ze bijna bestond. Ik had foto's, filmbeelden enzovoort. Ik ging zelfs naar haar concert. En terwijl ik haar daar op het podium zo bewonderend aanstaarde... vroeg ik mij af wat die schotten in dat monster zagen. In de pauze van een concert ging ik naar haar kleedkamer. Ik klopte op haar kleedkamerdeur en fluisterde zachtjes in mezelf... Bonnie Sinclair, ben jij verliefd op mij? ja, riep ze. Ik ging naar binnen en vroeg haar om een handtekening. Zij zette haar handtekening op een vel papier, overhandigde dat mij en zei... Ik heb je wel zien staan. Je stond vooraan te staren tussen de stel tieners. Ik heb je ook wel zien staan, zei ik. <laughs> je stond op het podium. Je bent vele malen mooier dan een monster van Loch Ness. Ik heb veel voor je over, Bonnie. Wat kan ik voor je doen? Je mag getuige zijn bij mijn huwelijk. Maar ik wil je echtgenoot zijn. Wees nog eerst maar eens getuige, want dan kunnen we de volgende keer al zien of jij aan de beurt bent. Je moet nu echt gaan, zes. Ik moet op voor het tweede deel van mijn programma. Weer stond ik vooraan bij het podium. Bonnie zei tegen de zaal: Voor het volgende nummer heb ik de vriendelijke assistentie nodig van een man uit de zaal. Ik val op mannen met een snor. Een derde van de zaal bedekte met één hand het gezicht en wees met de andere hand naar mij. Hier, hij heeft een snor. Eenmaal op het podium aangekomen kreeg ik van Bonnie een microfoon in de handen gedrukt. Op slag werd ik nerveus. Dat is normaal. Dat is normaal. Een microfoon maakt mensen nerveus. Zo was ik ooit eens in een hotelkamer en werd enorm zenuwachtig. Zenuwachtig zonder dat ik wist waarom. Achteraf bleek dat er een verborgen microfoon in de kamer was. Stoei met me, vrij met me, speel met me, kus met me, liefde, zo'n Bonnie. Ook dat had nog nooit een vrouw tegen mij gezegd. ik deed mijn uiterste best en liep me van mijn stoelste kant Na afloop van een lied zei ze: hey, hartstikke bedankt. Als beloning krijg je een dikke kus. Tenminste, als ik niemand jaloers maak. Ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Ik had nog graag uren met je door willen praten. Maar jij, je wordt nou zo vervelend. Dat had de vrouw al vaker tegen mij gezegd. Ze gaf me een foto met handtekening van haar en zei... Je moet nu echt gaan. Ik stormde regelrecht van het podium naar de uitgang... en liep met de dierbare foto in mijn hand naar het dichtstbijzijnde hotel. Ik ging naar de receptie en vroeg aan de hoteleigenaar... Mag ik voor nu een kamer voor een half uur en een punaise? De punaises bleken helaas op te zijn. Er was net een weekend van de Rotary geweest. Maar ja, de winkels zaten al dicht, dus ik kon ook niet snel even naar de punaise gigant. Enige tijd later zat ik weer bij Bonnie in de kleedkamer. Ze hadden een snabbel voor de Rotary. Eerder gast die avond was prins Bernard, een bijzonder charmante man hij ging hoogstpersoonlijk naar de kleedkamer van Bonnie om zich even aan haar voor te stellen. Hij zei, Bonnie, mag ik me voorstellen? Bernard. Bernard, dokter. U moet mij zeggen, hoe gaat het nu met hem? Zeg mij alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Eh... Uh... Ik geloof dat het niet best is. Verder kan ik melden, hij is buiten levensgevaar. Dat wel, maar ja, je weet nooit, hè. Je weet maar nooit, die dokters zijn zo knap tegenwoordig. Bonnie kon onder die omstandigheden niet meer optreden en ze verliet het gebouw. Ach ja, zei ik maar lachend tegen Bernard. De mensen vragen nu natuurlijk wel vaker de stomste dingen, hè? Nee, hoor, Bernard, u bent de eerste. Bijna hadden Bonnie en ik elkaar nog een derde keer ontmoet. Ik moest optreden in de Schouwburg van Almelo. Wordt als middags naar de kassa gebeld door Bonnie Sinclair. Zijn er voor vanavond nog kaartjes voor Herman Vinkers? Jawel hoor, zegt de cashier. <laughs> Ja, lachte Bonnie. Dat dacht ik wel. <laughs> Het bleek dat Bonnie ook moest optreden in de Schouwburg van Almelo. Bonnie stond in de grote zaal, ik stond in de kleine. Het publiek kon geen kant meer op zo. Ik had berekenen dat onze pauzes ongeveer samen zouden vallen. Ik denk, weet je wat, ga ik gelijk in de pauze onder de douche. Dan kan ik fris gewassen Bonnie misschien nog even spreken. Dus ik zeg na afloop van het eerste deel tegen de zaal... Dames en heren, het is nu pauze. Ik ga even onder de douche. Waarop de eerste vier rijen zeggen, graag. <laughs> ik haal uit mijn kleerkamer een stuk zeep en een handdoek. Op weg naar de douche word ik tegengehouden door de toneelmeester. Die zegt, waar was je van plan? Ik zeg, oh, ik wou even onder de douche. U wou onder de douche. ja. Of staat Bonnie onder de douche? Nee. Nee, Bonnie staat niet onder de douche. Is oren, wacht ik wel even. ik heb de hele pauze gewacht, geen Bonnie. Na afloop van de voorstelling heb ik weer gewacht. Ze bleek gelijk na haar optreden te zijn vertrokken. Zonder de douche ik werd enorm onzeker. Ik begon te twijfelen aan mezelf. En de volgende ochtend, ik weet het nog heel goed, de volgende ochtend, ik word wakker, doe een plas, sta op en denk, ik moest andersom. en terwijl ik het bed verschoonde, kreeg ik enorm veel zin om mezelf van kant te maken. Ik twijfelde, ja, ik twijfelde enorm aan mezelf. Ik had bevestiging nodig en ben daarom naar de Jaaknikkers in Schoonenbeek gegaan. <laughs> ik zeg daar tegen zo'n Jaaknikker... Heb jij dat ook wel eens? Heb jij dat ook wel eens dat je s'morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om jezelf van kant te maken? Nee, zegt de jager. man voorbij op de fiets. Ik schop hem van de fiets. Ik zeg, heeft u er wel eens dat u s'morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om uzelf vakant te maken? Nee, zegt de man. Nee, ik ben een avondmens. Bovendien zegt hij, zelfmoord plegen is wel het laatste wat ik zou doen. Ja? Had u hem door? Zelfmoord plegen is wel het laatste waar ik... Vond u hem leuk? Vond u hem leuk? Weet u, ik vind het eigenlijk niet het moment om daar grapjes over te maken. Dan ziet u, ik heb me vanmorgen nog met een scheermes de hals doorgesneden. Pijn viel me in eerste instantie nog mee. Pas toen ik die aftershave erop gooide werd het een beetje vloog. sleep, but not the dream. mijn collega Hans Wassenaar doet dat ook altijd. Die neemt ook altijd het weer mee, hè? toch? Nou, dan zeg ik tegen hem, oh, daar heb je hem alweer. Ja, daar is hij weer. Maar het weer zit van binnen, hè, in je hart, hè, hier. Hè. het zonnetje. Oh, leg eens uit, dat wil ik wel nou, nee, dat is het zonnetje. Dat weet je toch? Jij bent het zonnetje in huis. Dat ben ik zeker. Vraag maar aan mevrouw. Is het? zo? Ja, elke ochtend komt straks... Je bent mijn zonnetje, zuster. Dan... Nou, dat nou, wordt leuk. Nou, hoeveel jaar is dat? 55 eh, jaar. 55 jaar? Ja. Tjoh. Ja. houden vol? Dames en heren, even een applausje. Voor onze ja, dat is, nou, een mijlpaal. Hè? Nou, zeker. Nou, maar, ik sta wel eens voor paal, hoor. Ook. <laughs> nee, maar geweldig, joh, dat je dat... Eh, en in goede gezondheid nog steeds, Hans. En, Toch allebei, hè? Dat hopen we wel. Ja, nou, jij ziet er gezond uit in ieder geval. Dank je Ja, je, bent, je altijd een slok <laughs> Voor mij heb je altijd een slok op, of niet? ja. <laughs> ja. Eh, nou, mooi. Ik, wens jullie nog 55 eh, nou. jaar. Dat zal niet lukken, denk ik. Dat, dat waarschijnlijk werkt dat niet. Nee, dat dus is... Ik weet het eigenlijk wel zeker. <laughs> maar eh, lekkere muziek, dat gaat nog wel lukken. Als het goed is tenminste, hoor. Ja. trying to grow Making my way down that long winding road Had no reason, no rhyme Like a song out of time and there you were standing in front of my eyes How could I be such a fool To let go of love and break all of the rules Girl, when you diamonds or pearls could ever replace what you gave to me, girl. Just like a castle of sand, girl, I almost lost it right out of my hands. And just like a flower. Speciaal voor alle dames eh, onder ons uh, eh, boyzone. Dames, mooi toch? Eh, een, zone vol met boys. Nou, wat, wat willen we nog meer? Wat willen nog, voor sommige mannen geldt dat misschien ook hoor. Die, die vallen ook op boys. Die heb je ook tegenwoordig. Wat, ja, nou, nou, goed, daar ga ik verder niet op in.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 You won't come back, oh no, no. Ja, dat is allemaal... Eh, kindertjes binnen dat, hè? Die zingen in de opera, de teenage opera. Eh, we gaan eh, luisteren naar eh, een, een medley van Grease, volgens mij. die heeft Hans mij toegespeeld. Nou, daar komt hij. John, jij, ik wil jou hebben. Wat een hebben die dat mens. Altijd gezellig, Grease. You're the one of the ones. John Travolta met Olivia Newton-John. We gaan eh, naar de Kings, Mr. Pleasant. En eh, dank allemaal voor het luisteren. Dit was Duifjes de Week Door. Met de volgende week weer op dinsdagavond tussen 10 en 12 uur s'nachts. Met eh, Tussen App en Vloed. Allemaal mooie ballads. En natuurlijk volgende week woensdag weer met Duifjes de Week Door. Geniet van het programma van Hans, Wassenaar.